Kees Groot met het NOS-journaal. Twee Groningse aardbevingen gaan misschien toch weer om de tafel met minister Wiebes. Volgens de organisaties heeft de minister toegezegd dat hun voorstellen leidend worden bij het afhandelen van de schade. Gisteren stapten de Groningse activisten nog uit het overleg over het schadeprotocol, omdat ze er geen vertrouwen in hadden. Na een gesprek met minister Wiebes zijn ze vandaag naar eigen zeggen een stuk positiever. Het OM heeft zeven jaar cel geëist tegen een echtpaar uit Tubbergen. De man en vrouw zouden jarenlang een zwakbegaafde man hebben uitgebuit. Ze lieten hem 16 uur per dag werken. S'nachts werd hij opgesloten in een kleine caravan zonder sanitaire voorzieningen. Ook werd hij geslagen met een wandelstok en een ijzeren pijp. Het slachtoffer wist ruim twee jaar geleden te ontsnappen. Het echtpaar uit Tubbergen ontkent alle beschuldigingen. Venezuela heeft de blokkade van de grens met Aruba, Bonaire en Curaçao opnieuw verlengd. En nu voor onbepaalde tijd. Er ligt wel een conceptakkoord, maar president Maduro wil dat niet tekenen. Zolang de eilanden de smokkel uit Venezuela niet naar zijn tevredenheid aanpakken. Maduro sloot de grens anderhalve week geleden omdat er volgens hem drugs, wapens en delfstoffen werden gesmokkeld. Door de blokkade kan er ook geen Venezolaanse groente en fruit naar de ABC-eilanden. Het Europees Parlement wil dat er vanaf 2021 geen palmolie meer zit in biobrandstoffen. Een meerderheid is het eens met het pleidooi van milieuorganisaties dat de winning van palmolie ten koste gaat van regenwouden. Die worden gekapt om plantages aan te leggen. Of het daadwerkelijk tot een verbod komt wordt bepaald door de Europese Commissie en de Europese Raad. Maar Milieudefensie is voorlopig tevreden met de stap van het parlement. Het weer, vannacht liggen de minima tussen 1 en 3 graden en trekken er buien over het land. In het noordoosten is er kans op sneeuw en gladheid. Morgenochtend aan de kust westerstorm. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van... luisteraar, die Eddie Vedder, hoe oud is hij eigenlijk? Attack van eh, Pearl Jam. Ja, inderdaad, van het album Ten, Heel goed. Wat zijn niemand uit. Oh. Ik haal, eh, ja, ik haal nog even een oude band van de plank. Hmm, Phil Linnet. Ken je hem nog? Beetje galm. La la la la la. La la Altijd de microfoon, hè? seven in one captain barrel. I jumped up, fired up my pistols, and I shot him with both barrels. Mushering Tin Lizzy met Whisky in the Jar. Vaak gecoverd hè, door Metallica. Die, eh, ja, die wist er ook al raad mee. Maar uh, ja, originaliteit is het mooiste wat er is. Zeg ik altijd. Ja. Of is dat niet van mezelf? <laughs> ik weet het allemaal niet meer. Ik eh, weet wel dat ik weer heel veel verzoekjes krijg. Het is, het is weer gezellig druk. En dit is mijn eerste uitzending nog maar dit jaar. En dit belooft wat. Ja. We gaan even naar Panama, jongens. Ja, die Neil Jong die kent er ook van en die blijft ook rocken. hij, hij is trouwens eh, weer lekker op dreef, heb ik gehoord. Hoe het helemaal precies zit, weet ik niet. Ik bewaar dat nog even, dus anders vertel ik misschien het verkeerde verhaal. En eh, ja, wat ik eigenlijk eh, nog steeds niet weet is hoe oud is Eddie verder? En we maken daar gewoon een prijsvraag aan. En ja, de ere, daar ga je me strijken. Maar wat is de leeftijd van Eddie verder? Oftewel de zanger van Pearl Jam. Een verzoekje! Hoop ik. Ja. forgotten. Trying to remember and trying to forget that my life is empty without you. Sayonara. Close your eyes now, little girl, cause tomorrow is hot enough. ones I always keep forgetting. That funny angel shot, that poison for the dark. Panama, The Golden Earring. van het album Naked True 3, jawel. Nou, eventjes eh, het verlossende antwoord. Eh, hoe oud is Eddie verder? Hm. We hebben een, eh, ja, eigenlijk twee winnaars. Maar één van die twee winnaars, dat is een ingezetene van ZFM Zandvoort. En ja, dat mag ik dan... ja, dat mag ik, die mag ik... Die, hoe zeg je dat nou? Die is uitgesloten van deelname. Ja, dat staat echt in het reglement. Ik heb het voor me staan hier. iedereen die met die cam kijkt, hè, je ziet het staan hier. Ben je van ZFM? Helaas pindakaas, dat mag je niet meedoen. Nee, bij ons zegt ze dat zo, <laughs> ja. Degene die het wel wist, uh, Petra Heidaan, die wist mij te vertellen dat... Uh, Eddie Vedder, eh, die is jaren op... ja, wanneer was het ook alweer? 23 december. En het jaar was 1964. Dus hij is nu, hij is nu 54 als het goed is. En hij is dan een stuk ouder dan ik ben, eigenlijk. Maar ja, hij ziet er wel beter uit. Het gaat weer werkelijk helemaal naar zo.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 Golden brown, fine a temptress through the ages she's heading west from far away, stays for a day, never a frown. de Golden, eh, ja, Golden Brown van de Stranglers. En, eh, ja. Het was ooit eh, een punkband. Dat weten jullie natuurlijk allemaal. Nee, en ik zeg het verkeerd. Een, new wave band. En dit is eigenlijk een van de weinige nummers nog... ja, die ik, die ik wel eens hoor op de radio. En vind ik gewoon te weinig. Dus ja. Dan draaien wij hem toch? Ja, ah, weer een zoete geluid van David Coverdale met eh, Is This Love en zijn band White Snake. Ook hij is met een nieuw project bezig, geloof ik. Ik hou het allemaal scherp in de gaten, jawel. Je luistert naar de Rock Ballets, CFM Zandvoort. En eh, het brengt ons weer bijna bij de klok een eh, half negen. Tja. God Willem, heb je ook iets, iets, eh, iets eh, ja, zou ik iets Duits. Hè, iets Duits. En, eh, ja, bedoel je een Ramstein of wil je Kreunemeyer of, of hè? Goeden nacht, Wat wil je dan in het Duits, Willem? Nou, ik weet niet. Wat heb je dan allemaal? Nou, ik heb wel snerende gitaar. Scorpions. Weer die luchtgitaartjes. Kom maar op. it's time to win back. baby, try. ja, ja. Is het Duits of is het niet Duits? Het is ontzettend Duits, maar ontzettend mooi. De Scorpions. En dit is van het album Come Black. En dat is, eh, dat is een album uit 2011. Daar hebben ze alles op geremasterd. En uh, ja, de foutjes eruit gehaald. Want het is toch heel iets anders. Dat hoor je ook wel. Maar ik loop er nog steeds mee weg. Ja. We hebben op het moment een beetje last van, uh, van afvallig weer. Dat betekent dus ja, dat de verbinding af en toe wegvalt. En eh, ja, ik betreur dat enorm en we kunnen er niks aan doen. Dat betekent of eh, heel veel luisteraars of er zit, eh, ja, er zit ijs op de lijn. <laughs> maar ik, ik hoop het eerste trouwens. Jawel, ja. Nou, we gaan dus even een beetje in rustig vaarwater zitten. Dat is ook een verzoekje van, van iemand die zegt... nou ja, ik wil nou eens een keer in een rustig vaarwater zitten.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 Ook, ja, de kopman of de topman is, is ook niet meer. En het, wat dat betreft lijkt het wel of het allemaal in één keer heel erg hard gaat. De, de muziek van, van ja, hoe moet, ik, <laughs> hoe moet ik dat nou zeggen? de muziek waar ik groot mee geworden ben, zeg maar. Dat, eh, dat wordt allemaal minder. En eh, het enige wat blijft is de herinnering. Turn the lights on baby. natuurlijk krijg je gelijk berichtjes van... maar wat is dit nou weer dan? Dit nummer kennen we helemaal niet. Nee, maar dat hoef ik niet. Je kunnen wel leren kennen. En dat doen we dus, eh, ja, bijvoorbeeld rockballets is dan een hele mooie manier om dat, eh, ja, om erachter te komen, zeg maar. De band deed helemaal vol en uh, het is van het album Steel Meets Steel. Het is een, een powerband, een power metal band. En normaal spelen ze altijd een heel ander tempo. En dat is ook een ander programma trouwens. Maar eh, ze hebben hele mooie ballads. En er zijn wel meer van die bands. Stratovarius is er bijvoorbeeld. Camelot is er bijvoorbeeld eentje. Eh, de Willem Bruis band. Die had hem kunnen zijn. Die had hem kunnen zijn. Maar hij is het niet. Nee. <laughs> Goed. Ik ga maar snel weer verder. Want hier word je ook niet wijzer van. Cobain en de band. Jawel, Nirvana. Niet te verwarren met eh, de boeddhistische hemel. Nee, zo is het niet. Nee, dit dus Nirvana is wat anders. Hè? Ik heb een... Eh, ja... Ik zal vertellen. Ik heb eh, een, een, een, nummer gevonden. En ja, ik ken het nummer al wel. Alleen... Ehm, ik had het nog nooit op de radio gehoord. Ik ben er per ongeluk achter gekomen. En het is een nummer... Die is, dat is eigenlijk weer zo'n gelegenheidsduo. Een trio is het eigenlijk. Ik heb hem... Eh, ja, op, op, op, eh, op Facebook heb ik hem wel eens gedraaid. Maar in ieder geval, eh, de, de liedzangers, is Ozzy Osbourne, daar beginnen ze mee. En dan is het Lemmy van Motorhead. Hè, dat is ook niet de minste, maar ja, die is er ook niet meer. En als gitarist Slash, en Slash ken je natuurlijk van Guns N' Roses en van... ja, welke bands dan meer? Snake Pit, noem het maar op. Volver Revolver, ja, nou ja, goed. Maar het gaat hier om... Het is nummer 1, No Nice Guy. Origineel is het van Black Sabbath, maar ze hebben daar dus een eh, gelegenheid eh, ding van gemaakt. En ik wil het graag draaien voor jullie. When I was young, I was the nicest guy I knew. I thought I was the chosen But time went by and I found out a thing or two. My shine wore off as time wore on. I thought that I was living out the perfect life. But in the lonely hours when the truth begins to bite. turn my back and stroll. I ain't no nice guy after all. When I was young, I was the only game in town. I thought I had it down for sure. Nou, het enige wat ik, eh, wat ik jullie vraag, dat is... Eh, ja, wat vind je ervan? <laughs> Ja. En zo gaan we wel richting de klok van 9 uur. En zo heb je kunnen luisteren naar twee uur lang Rock Ballads bij ZFM Zandvoort. Ooit viel de naam The Music Factory, maar ja, het is, eh, het is de Music Factory helemaal niet. Het is namelijk, uh, ja, ZFM Zandvoort goes Rock Ballads, goes to the Rock Ballads met Willem Bruis. Ik hoop dat je genoten hebt eh, aan de inzendingen te zien, wel, van hoop nummers die ik heb gedraaid. daar hebben jullie zelf om gevraagd. Ik wil jullie daar ook hartelijk voor bedanken. En ja, het was weer een geslaagde uitzending. En ik lees op eh, Facebook al wat je er zelf van vond. <laughs> Het mag anoniem. <laughs> ja, natuurlijk. Ja. Heb je op- of aanmerking? Eh, nou, hou ze lekker voor je. Hè? Spreek me maar aan als je mij ergens ziet in het dorp of eh, in de omgeving. Je weet het maar nooit. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken ja, die, die luisterde. Ook speciaal de oud-programmaleider Albert-Jan Vos. Die heb ook geluisterd. En Albert-Jan, dankjewel. En eh, heel stiekem, ik denk het misschien toch wel. Rob Harms, mocht jij het horen. Hoop dat je er snel weer bent, vriend. Verder alle luisteraars wil ik ook graag bedanken. En ook degene die, ondanks dat ik, eh, ja, nou ja, dat het signaal er af en toe uitviel, toch opnieuw inschakelde en zo. En dan, wat hebben we daar nog meer? We hebben de luisteraars, maar we hebben ook de kijkers natuurlijk. Eh, ja, de webcam-kijkers, zeg maar. Want ik mag vanavond wel eens kijken of ik, niet, of ik, of ik op de achterkant die twee eh, puntjes heb staan of zo. Van de geloer, want ik weet het allemaal niet.